Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMX Zwitserland, Frankrijk en België gelden waarschuwingen. De weerdiensten adviseren vertrekkende en terugkerende wintersporters... om pas laat de weg op te gaan. In de Iraakse hoofdstad Bagdad is op een groente- en fruitmarkt een autobom ontploft. Volgens de politie en de hulpdiensten zijn er zeker 13 mensen om het leven gekomen. De wijk ontplofte in een buurt waar voor de bom ontplofte in een wijk waar vooral Shiiten wonen. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Afgelopen week waren er meer aanslagen in Bagdad. Een aantal daarvan is opgeëist door IS. Peking neemt strengere maatregelen tegen de enorme luchtvervuiling. Een speciale milieupolitie gaat jagen op mensen die illegaal afval verbranden. Zo is barbecuen en stoken van hout en biomassa verboden. En de milieupolitie gaat er streng op toezien. Vervuilende auto's worden geweerd. Het gebruik van kolen moet eind dit jaar met 30% zijn afgenomen. 500 zeer vervuilende fabrieken gaan dicht. De Chinese hoofdstad kampt vaak met een dikke laag smog die erg slecht is voor de gezondheid. De paus heeft liever een gewone auto dan een speciale pausmobiel met kogelwerend glas. Hij is niet van plan zijn blauwe Ford Focus om veiligheidsredenen in te ruilen. Dat zegt hij in het voorwoord van een boek over zijn reizen. Paus Franciscus zegt dat hij beseft dat hij potentieel doelwit is voor een aanslag. Het risico op een gevaarlijke gek blijft altijd bestaan, maar ik vertrouw op de Heer, schrijft de paus. Het weer, eerst kans op mist en het kan glad zijn door bevriezing van natte weggedeelte en door sneeuwresten. Verder af en toe zon, het wordt 3 tot 7 graden. Morgen gaat het waaien, later ook regenen en dan wordt het een graad of 6. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Mijn naam is Cheryl Duijf en eh, tot uh, eh, 12 uur vanochtend... laat ik weer eh, het een en ander aan zwingende muziek... en mooie jazzy nummers passeren. beetje hees, een beetje schor allemaal. Ja, de griep, hè, u kent het. Van een tenor naar een bariton, zeg maar, beginnen met All Blues. Dit is Miles Davis. Davis, It's All Blues. Weet u ook, eh, wie ook terug in de stad is, luisteraars? Nou ja, stad Zandvoort is natuurlijk nog een dorp, maar hij is toch echt terug.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 Don't even try on that frown. Here's your man. Een beetje op Michael Bublé. Niet wat uiterlijk betreft, maar wel wat zang betreft. En eh, ja, houdt ook een beetje van hetzelfde het eigenlijk als Michael Bublé. Sorry, Michael Bublé. Moet eventjes wat, uh, wat kuchen af en toe luisteraars. Eh, neem me niet kwalijk. Maar ja, het is, het is niet anders. Hè. De griep, de vloer. De vloer gaat rond. als Greetje Kouwveld Jerry van Rooij nog wel eens tegenkomt... En Jigs Wiggum met een eh, enorme big band voegt zich daarbij. En ze gaan ook nog met z'n allen naar Chicago. Nou, dan klinkt dat zo. Chicago, Chicago, that a and town. Chicago, Chicago, I will show you around. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sanders could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say. They do things they never did on Broadway. Hey, you have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago, my hometown. Put your bottom dollar, you lose the blues in Chicago, Chicago. The town that Billy Sanders could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say they do things that they never do on Broadway. Say you have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago. Chicago, my hometown. Ja, Greetje Kouwveld. Uh, eh, vroeger zong ze volgens mij nog met de Skymasters en zo en de Ramblers die oude orkesten. En eh, ja, ze is ook zelf niet eh, heel erg jong meer. Maar uitstekend bij stem en eh, echt jazzy repertoire heeft ze de laatste jaren voor gekozen. En dat was ook duidelijk te horen. Chicago. Nou, even lekker eruit met z'n allen. We gaan genieten van Martijn Lubner. Dat is ja, een van de opvolgers van Toet Stielemans. Hij bespeelt het mondorgel. En eh, dat doet hij wonderschoon. Uh, en, een nummer, wat ik u wil laten horen... is eh, van het album van Frank Sinatra onder andere. Nancy, with a laughing, face. U kent hem nog wel, hè? Die dame met die ondeugende glimlach. Martijn Lutner. Lutmerk, moet ik zeggen. takes the winter uh, makes it summer, but summer could take some lessons from her. No one could ever replace Sweet Nancy with a laughing face. Dat is de tekst die mij uh, zo te binnen schiet, want uh, mijn vader, mijn, mijn oude heer zeg maar, die leeft helaas niet meer... Maar mijn oude heer, die draaide dat op zondagochtend nog wel eens. dus ik, als ik dit weer terug hoor, dit melodietje... dan moet ik altijd weer denken aan die, aan die dagen met een kopje koffie... zo eind jaren 50, begin jaren 60. Eh, zonder ook koffie met buisman, schepje buisman. En dan eh, gewone melk, hè, gewone melk. Dus geen, geen, geen koffieroom of zo. Nee, gewone melk. Bakkie verkeerd heet het tegenwoordig. Want ze hebben er allemaal weer nieuwe namen ook voor verzonnen. Dat is eigenlijk gewoon de koffie die we eigenlijk eh, vroeger, vroeger dronken. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. De St. Louis Blues, kent u die? Ja, vast wel. En kent u ook die mooie vertolking van Herbie Hancock en Stevie Wonder? Nou, die klinkt zo. Samen met Stevie Wonder, die zowel het mondorgel bespeelde... als eh, natuurlijk eh, met zijn stem van alles jazzy eh, ten uitvoering bracht. We gaan even back in time noemen met een Hammond-organist. U denkt meteen aan Jimmy Smith. Nee, nee, nee. Ik denk aan een Nederlander. Een hele goede ook. Rob Mostert. Back in time. See, I'm not a jealous type of girl. But when I see my man all over her, hmm, with his bare feet on the pedals, y'all, I'm tripping. Cause I know I can't compete with a lady that's so rough and neat. She takes him back in time she's so damn right. Find her in every blues cafe in Memphis City, rock the place. Let me tell you something. When I was just six years old, yeah, Jimmy Smith in to town and got real close. Good hit me bad, yeah, it never left y'all. really. Mostert eh, en zijn echtgenoot, meen ik, die dit zingt. Back in Time was dat. Ik weet niet hoe die dame heet, eh, helaas. Kan ik wel opzoeken op Google, maar kunt u zelf ook doen zoek. Gewoon even Rob Mostert intypen en eh, dan vindt u vanzelf... al het repertoire wat hij brengt op zijn hemd... en al het zangrepertoire wat zijn vrouwelijke partner hem eh, eh, eh, aanvult zeg maar, in zijn spel. We gaan iets draaien van de Soulful Blues Quality... want die waren afgelopen vrijdag, de 6 januari... voor de laatste keer bij elkaar. Dane Clark, de Stanfordse Dane Clark... samen met Ted Sene op saxofoon... Uh, Jill uh, Rijnberg op, gitaar. Uh, Ted Sané, saxofoon. Edgar Kat, trompet. Eh, dan hebben we nog Hans Kaart bariton sax. En eh, we hebben natuurlijk eh, Ruud Jansen op de toetsen. We hebben Beb Sweris op drums. En ik heb een opname van ze live in uh, Hoeve gemaakt in Beverwijk. Een tijdje geleden. En die ga ik u laten horen. En het is een, ja, mooi nummer. Ik, kies voor een, voor een rustig nummer. Sweet Wine. see you in my dreams every night, very tight. I'm thinking about you every day. I'm so proud. Het eh, was de Soulful Blues Quality met Ruud Jansen, met uh, Dane Clark, met uh, eh, Babs op drums, met Ted Sene op saxofoon, met Edgar Kat op sax, met, nee, Edgar Kat trompet en Hans Kat op bariton sax En natuurlijk ehm, Jill Rijnbergen op gitaar en dan hebben we nog die meneer op bas. Nou, ik kan even niet op zijn naam komen. Wat is het nou toch allemaal duiven? Je wordt oud op je leeftijd. Nou, in ieder geval, eh, ik ga zijn naam even opzoeken... want ik vind dat, ik de man te weinig eer aan doe als ik het niet noem. Eh, ze hebben afgelopen vrijdag voor het laatst gespeeld met elkaar... en dat was een grote happening in Alkmaar. En het gebeurde allemaal omdat Jan Hupkes... dat is een, eh, ja, iemand uit de regio hier... die in de jaren 60, 70, 80 enorm veel concerten heeft georganiseerd. Op het gebied van blues, op het gebied van popmuziek... nou, noem het allemaal maar op. En ter ere van Jan Hupkes was er in... Victorie in Alkmaar, dat is een grote discotheek eh, die was daar speciaal voor afgehuurd. Uh, waren er allerlei bandjes uit eh, de tijd dat Jan Hupkes actief was... met het organiseren van al die popfestivals. Die bracht een soort eerbetoon, waaronder dus ook de soulful blues quality. Ja, zo zit het hele verhaal helemaal in elkaar. ik zal eens even kijken of ik nou de naam van die man kan achterhalen. Dat kan niet uitstaan. Ik had namelijk een foto geplaatst op, op Facebook... En daar staan alle mannen op. En daar staan de namen bij. Dus ik moet, ik moet die naam moet ik er gewoon eventjes bij eh, eh, vinden. Moet ik ook nog de bril opzetten, luisteraars. Want anders zie ik op het, computer, op het computerscherm niet wat er gebeurt. Dus even kijken hoor. Eh, waar sta je, jongen? Ah, daar heb ik hem al staan. Daar heb ik hem al staan. Douglas. Douglas heet die. Jacobino. Douglas Jacobino. Die speelt basgitaar. Nou, heb ik ze toch even allemaal genoemd. Ja, Huip van Kampen heeft trouwens ook nog meegedaan vroeger. Die is eh, helaas overleden, was zijn Haarlemse onderwijzer. Die ook saxofoon speelde, dat kan ik me nog goed, herinneren. Leuk dat eh, te melden is dat Alain Clark, eh, de zoon van Deen... er afgelopen vrijdag ook bij was. En die zong Hard to Handle. Ik weet niet of hij dat zelf ook op een album heeft staan. Als dat het geval is, dan ga ik het nog even opzoeken... en ga ik het ook nog even voor u draaien. Nogmaals, was een grote happening... en ik ga daar straks ook een leuk artikeltje aanbesteden op bloemendaal.niels.nl. Moet u maar eens even uh, eh, naarheen surfen. Er komt een uitgebreid artikel te staan over eh, de mannen van de Soulful... en de vrouw van de Soulful Blues Quality. Nou, ook weer eventjes eh, genoten van een stukje soulmuziek. En dat, hoort, dat raakt toch een hoop aan jazz, want er wordt ook een hoop ingeïmproviseerd, zeg maar. En zo is het. We gaan luisteren naar eh, Gil Fuller. En eh, die heeft het over She's That Way. Does It. Dat zijn eh, de Big 18. naar de naam The Big 18 met eh, Easy Does It. We gaan eh, alweer, nee, nog niet helemaal naar het laatste nummer... want we hebben nog zo'n acht minuten te gaan. Dus we kunnen er waarschijnlijk nog wel twee draaien en dat ga ik dan ook doen. We gaan eerst maar eventjes eh, genieten van Cole Porter met Let's Do It, Let's Fall In Love. overleden George Michael... heeft zich ook eens op het jazzyveld eh, bewogen. En dat deed hij met eh, onder meer een nummer wat heel bekend is geworden... van eh, Nina Simone. My Baby, Just Care For Me. Live gezongen door George Michael. Helaas niet meer onder ons. Good evening, shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. He don't care for hiding places. Elizabeth Taylor is an artist. I can deal and Rick and Martin something he can't see. onvoorstelbaar dat die man nou overleden is, zo jong. En, eh, ja, het was een allround eh, zanger, een allround artiest. Hij heeft ook eh, meegewerkt aan het project met Queen, waar die Freddie Mercury verving. Ja, allemaal geweldig. Dat kon hij allemaal aan. dus dat was een beetje onderkend. En eigenlijk alleen werd er altijd aan de mond gewoon die grote kersthit die hij had van... Last Christmas, I Gave You My Heart. U kent het nummer allemaal. Maar George Michael had van alles in huis. En dat is ook wel gebleken uit het liedje wat ik zojuist draaide. We gaan eh, eruit met Lee Rittenauer. Is it you? Ik hoop het dat u het bent die naar me luistert tot 12 uur bij Zandvoort Jazz.